En ook andere snelwegen zijn dicht. Gisteravond stonden er in Nederland onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam... en bij het provinciehuis in Arnhem, om zo de Belgische collega's te steunen. Zeker duizend trekkers stonden gisteren in Brussel als protest tegen Europese landbouwregels. Meer mensen krijgen kanker. Afgelopen jaar kregen bijna 130.000 mensen die diagnose. Een paar duizend meer dan het jaar daarvoor. Ongeveer een derde van de mensen met kanker overlijdt eraan, maar het gaat wel steeds beter... omdat veel vormen eerder kunnen worden opgespoord, zoals huid- en baarmoederhalskanker. Er komt toch geen slavernijmonument in Vlissingen. Een stichting die ook Kitty Kotti organiseert in Zeeland wil dat graag. Ze liet een kunstwerk maken en plaatste dat al vorig jaar zonder vergunning op de boulevard. Maar het werd toen meteen beklad. De stichting diende toen als burgerinitiatief het monument in bij de gemeenteraad. Maar die heeft gisteren tegengestemd. Het kunstwerk staat nu in een museum. Michael van Gerwen ligt er alweer uit bij de Premier League darts. Gisteren speelde hij op de eerste dag meteen de kwartfinale, maar dat ging niet goed, zag deze darts TV-commentator. But dit zijn not ordinary circumstances by any manner of means. Well, he's had a shocker in this last leg, Michael van Gerwen. After a 140, he's hit nothing. Van Gerwen verloor even later de partij. De Premier League heeft 16 wedstrijddagen, elke keer in een andere stad.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 Did you come, come back, back and stay for good this time? en ik al? Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door boerenprotestacties zijn drie grensovergangen tussen Nederland en België afgesloten. Het gaat om de grensovergang van de A67 bij Eersel, van de A16 bij Hazeldonk en die van de A4 bij Markizaat. De boeren demonstreren aan de Belgische kant van de grens. Hamas zegt het voorstel voor een wapenstilstand met Israël nog steeds te onderzoeken. Bemiddelaar Qatar zei eerder dat Hamas er positief tegenover stond... maar dat noemen de Palestijnen nu voorbarig. En het aantal nieuwe gevallen van kanker is iets gestegen. Vorig jaar werd bij 128.000 mensen voor het eerst kanker ontdekt. 2000 meer dan een jaar eerder. Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 10 graden. good taste of fine wine Sophisticated, so out of time You don't play, you, don't play. you just win You just win Ain't I about to put all my money in I can tell by the way that you look in my eyes There's a whole other world that you want me to fly you to. I know that it's different from the someone you're with all I gotta tell you is you will not regret it. Baby, something that you do makes everything inside me want to get with you. I don't usually felt the earth beneath my feet, sat by the river.